Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Donderdag wordt er voor het eerst sinds lange tijd weer gepraat over een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er ligt een flinke druk op Netanyahu, de premier van Israël, om een einde te maken aan de oorlog. Vooral vanuit westerse landen, vertelt onze verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. We zijn het zat dat Israël eh, elke keer kansen laat liggen om de zaak op te lossen. Om eh, het vuurtje hier in de regio en het vuurtje in Gaza te doven. Om eh, uiteindelijk die gijzelaars vrij te krijgen. Maar voor heel veel landen nog net zo belangrijk humanitaire hulp Gaza in te krijgen. Een eind aan de strijd daar. Ja, als je dat allemaal in één keer kunt oplossen en je doet het niet ja, dan dreig je het voor het Westen wel heel erg moeilijk te maken om eh, bevriend te blijven. In Limburg en Overijssel is het vanavond code oranje. Tot 10 uur vanavond is er kans op zware onweersbuien, hagel, veel regen en windstoten. In Limburg en Overijssel kan het dus flink tekeer gaan. Op andere plaatsen langs de grens met Duitsland geldt nog code geel. Maar ook daar kan het onweren. In Leeuwarden is vanochtend de auto van burgemeester Sibrand Buma in brand gevlogen. De politie zegt dat er aanwijzingen zijn dat het vuur is aangestoken. Het zou de tweede keer in een jaar tijd zijn dat de auto van een politicus uit Friesland in de fik wordt gezet. In november was het ook raak bij D66-kamerlid Tjeerd de Groot. De inspectie is vanmiddag op bezoek geweest bij een broodjeszaak op Rotterdam Centraal. Volgens Omroep Rijnmond kwamen ze de hygiëne checken... nadat er op TikTok een filmpje verscheen van een hele bende ratten... die rondliep door het eten dat voor het raam lag. Het was bij Bakwerk, die op meerdere stations zitten. De NS zegt dat ze aan een oplossing werken. Het weer nog best warm vanavond. In het westen blijft het droog, maar in het oosten kan het dus onweren. Vannacht op meer plaatsen buien en onweer. Morgen bewolkt en nat, maar toch 21 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A5 hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging aan de westkant van Amsterdam op de A10 West om precies te zijn voor knooppunt Koenplein 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud.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 When I'm alone with my fancies I'll be with you, weaving romances, making believes they're true. Babe, give me your lips for just a moment. My imagination will make that one would live. Give me what you alone can give.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 En niet lang na deze opnames ging Armstrongs gezondheid snel achteruit. Zijn trip naar, de, naar het Verenigd Koninkrijk zou eh, uiteindelijk zijn laatste overzeese reis blijken te zijn. En op zijn ziekbed kreeg eh, Louis een eh, tape van dit concert toegestuurd.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 A la Billy Eckstein heeft hij een internationaal publiek eh, weten te betoveren. Komt van zijn album Jazzies, eh, net uitgekomen. En je de klassieker In the Wee Small Hours of the Morning. Komen we bij eh, een multi-instrumentalist, Brian Landrews.